4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Slop vindt dat de kinderopvang en de basisscholen samen goede afspraken moeten maken over het openen van de scholen. Die gaan 11 mei weer open, maar kinderopvangorganisaties klagen over de stroeve samenwerking met de scholen. Sommigen gaan halve dagen lesgeven, waardoor de opvang niet meer aansluit. De minister dringt erop aan dat er binnen 10 dagen goede afspraken worden gemaakt, zodat kinderen niet voor een dichte deur komen te staan. De democratische presidentskandidaat Joe Biden ontkent dat hij een medewerkster heeft aangerand. De vrouw zegt dat Biden haar in 1993 tegen een muur drukte, haar aanrande en kuste. Onlangs deed ze pas aangifte bij de politie. De zaak is verjaard. Bidens woordvoerder had de aantijging eerder al ontkend. De politie in Breda heeft ongeveer 800.000 euro cash en bijna 10 kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte in een bestelbus. Het was vorige maand al, maar de politie maakte het nieuws vandaag pas bekend. Het busje werd samen met twee personenauto's aangehouden na een bezoek aan een loods. De bestuurders, mannen van 26, 35 en 39, zitten vast. En de KNVB heeft goed gehandeld door de plaats in het Europees voetbal... die was gereserveerd voor de bekerwinnaar aan Feyenoord te geven. Dat stelt de UEFA in een brief aan FC Utrecht en de KNVB. Door de coronapandemie kon de finale tussen FC Utrecht en Feyenoord niet worden gespeeld. De KNVB gaf het ticket voor de groepsfase van de Europa League daarom aan de nummer 3, Feyenoord... en niet aan de nummer 6, FC Utrecht. Als het bekertoernooi niet uitgespeeld is... dan gaat het Europese ticket naar de best geclasseerde club op de ranglijst, stelt de UEFA. Het weer verspreidt over het land buien. Pittig kunnen die zijn, lokaal met onweer en hagel.